Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn meer dan 20 commerciële schepen... door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Het aantal valt niet meteen te controleren. Het zou nog steeds een fractie zijn ten opzichte van het aantal schepen... dat voor de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran door de zeestraat ging... maar het is wel een toename ten opzichte van de afgelopen weken. In Amsterdam-Oost is een man doodgestoken op straat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man overleed ter plekke. Volgens de regionale omroep NH Nieuws is de politie op zoek naar één verdachte. Wat er aan de steekpartij vooraf ging, is niet duidelijk. De staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa breidt zich verder uit. De pilotenvakbond heeft stakingen op donderdag en vrijdag aangekondigd. De piloten legden afgelopen dag en maandag ook al het werk neer. Ze staken voor een nieuwe CAO en een betere pensioenregeling. Ook bij de dochtermaatschappijen Eurowings en Cityline wordt gestaakt. Als gevolg van de stakingen zullen veel vluchten worden geannuleerd. De afgelopen dagen gingen al honderden vluchten niet door. Tegelijkertijd met de aankondiging van een nieuwe staking... kwam de vakbond met een voorstel om te gaan onderhandelen. Duitse media melden dat Lufthansa daarop wil ingaan. De Oranjevrouwen hebben in de WK-kwalificatie gewonnen van Frankrijk. In Breda werd het 2-1 voor Nederland. Debutante René van Asten en Esme Brugt scoorden namens Oranje. Na drie duels gaat Nederland aan de leiding in de groep... gevolgd door Frankrijk, Ierland en Polen. Alleen de nummers 1 gaan rechtstreeks door naar het WK volgend jaar in Brazilië. Zaterdag speelt Oranje nogmaals tegen Frankrijk. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 2 tot 8 graden... en in het noordoosten is er kans op mist...